Jelle Visser met het NOS-journaal. Zeker 15 passagiers van de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika... die gisteren op Schiphol aankwamen... zijn positief getest op het coronavirus. In de vliegtuigen zaten in totaal ruim 600 reizigers... die allemaal moesten worden getest. Volgens de GGD zijn de eerste 110 testuitslagen inmiddels binnen... waarvan er 15 positief waren. Met welke variant van het coronavirus deze reizigers zijn besmet is nog niet duidelijk. Sinds 12 uur gistermiddag geldt er een vliegverbod vanuit Zuidelijk Afrika... vanwege de nieuwe, zeer besmettelijke coronavariant die daar is ontdekt. Die coronavariant die voor het eerst in Zuidelijk Afrika opdook... heeft de naam Omicron-variant gekregen. Omicron is de vijftiende letter van het Griekse alfabet. Dat wordt gebruikt om alle varianten van COVID-19 aan te duiden. De huidige dominante Delta-variant is genoemd naar de vierde letter van het alfabet. De varianten 5 tot en met 14 bestaan ook, maar zijn veel minder heftig gebleken en deels alweer verdwenen. Voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad noemt de nieuwe coronamaatregelen onontkoombaar. Hij zegt dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad er vrij snel uit waren... en dat er volop steun is voor dit pakket. De avond lockdown gaat zondagmiddag in en duurt van 5 uur s middags tot 5 uur s ochtends. Horeca, niet-essentiële winkels, bioscopen en theaters, musea, pretparken en sportscholen moeten dan hun deuren sluiten. Ook mag er vanaf 5 uur s avonds geen amateursport meer worden beoefend. De Amerikaanse componist Stephen Sondheim is overleden, melden Amerikaanse media. Sondheim schreef teksten en muziek voor musicals... en was vooral bekend van The West Side Story en Sweeney Todd. Hij won in totaal zeven Tony Awards, de belangrijkste Amerikaanse theaterprijzen... en een Oscar voor de muziek uit de film Dick Tracy. Stephen Sondheim is 91 jaar geworden. Het weer vannacht valt in met name het noorden, midden en westen van het land een bui.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 Not many women can refute dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused, dip pimp. do it like never dreamed that my summertime flame could show me how much pleasure the winter could bring. Hugged up by the fireplace, time I don't waste as I love you slow, then increase the pace.